Volgens Rutte komen er nu te veel vluchtelingen naar de EU. De komende zes tot acht weken moet dat echt minder worden, zei Rutte. Na zijn toespraak is er een debat. Dat gaat naar verwachting niet alleen over vluchtelingen... maar ook over het Nederlandse referendum in april... over het associatieverdrag met Oekraïne. Veel landen willen weten wat Nederland met de uitslag gaat doen. Zuivelbedrijf Friesland Campina geeft boeren een schadevergoeding omdat ze vanwege de ijzel hun melk moesten lozen. Dat meldt Omroep Friesland. Twee weken geleden konden melkwagens vanwege de gladheid de melk niet ophalen en honderden boeren moesten in totaal 4 tot 5 miljoen liter melk in de mestput laten lopen. Friesland Campina schat in dat de schadevergoeding oploopt tot ruim anderhalf miljoen euro. Bij de doorstart van schoenenketens Capino gaat 10 tot 20 procent van de banen verloren. Er werken nu 2000 mensen. personeel dat mag blijven krijgt binnenkort een aanbod voor een nieuw dienstverband. Scapino wordt overgenomen door schoenenfirma Zings. Van de 200 Scapino winkels gaan er 20 tot 60 dicht. Bij een aanval op een universiteit in Pakistan zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. De minister spreekt over 30 doden. De aanval was in Chassassa in het noordwesten van Pakistan. Gewapende mannen drongen vanmorgen de slaapruimtes van de studenten binnen en schoten om zich heen. De aanval zou inmiddels zijn beëindigd. Het leger heeft een aantal aanvallers gedood. De Pakistanse Taliban zou achter de aanval zitten, maar de Taliban heeft dat inmiddels tegengesproken. Dan nog het weer. Het kan nog verraderlijk glad zijn door een paar winterse buien. Vanaf vanmiddag af en toe zon. De temperatuur komt bijna overal boven nul. En maximaal wordt het 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM.